Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Goed nieuws, er komt binnenkort misschien een einde aan je coronakoep. Want de kappers mogen volgende week weer open. Alle middelbare scholieren mogen ook weer de klas in, gemiddeld voor anderhalve dag per week. MBO-studenten mogen één dag in de week komen. HBO's en universiteiten blijven dicht. Minister De Jonge wil graag dat we met z'n allen een beetje vooruitkijken. Ook al zijn de cijfers nog niet fantastisch. Nou ja, kijk, ja, licht is er zeker aan het einde van de tunnel. Alleen hoe lang die tunnel is, dat weet je natuurlijk niet precies. Tegenover de versoepelingen staat wel dat de avondklok met drie weken wordt verlengd tot 23 maart. Het kabinet zei eerder dat die maatregel als eerste zou worden geschrapt. Morgenavond is er weer een corona-persconferentie. Agenten in Amsterdam zijn gisteravond enorm geschrokken. Ze vonden een levende baby in een ondergrondse container. Het kindje is naar het ziekenhuis gebracht. De politie wil niet zeggen hoe oud de baby is en of het een jongen of een meisje is. Ook is onduidelijk hoe lang het kind er al lag. De politie zoekt degene die de baby daar heeft neergelegd. Viskramen en viswinkels hebben hun zaakjes niet zo goed op orde. Ze moeten melden waar vis vandaan komt en hoe die gevangen of gekweekt is. En van de 100 onderzochte zaken deed er maar één dat. Supermarkten melden het wel netjes. En een ongeplande babyboom in Drenthe. Daar wordt het ene na het andere lammetje geboren in natuurgebied Ballowerveld. En dat komt door een foutje, vertelt de herder van de kudde. Er was één ramlammetje en ik dacht, nou, die is nog zo klein, die moet nog maar even bij de kudde bij de moeder blijven. Ja, maar dat rammetje sprong op het ene na het andere schaap. Ik denk ineens van, verrek, weet je hij begint te dekken. Dus toen heb ik hem meteen eruit gehaald. Anders hadden we eh, werkelijk misschien wel een, een hele gedekte kudde gehad. De teller staat nu op 20 lammetjes en daar blijft het waarschijnlijk niet bij. Het is elke dag weer spannend als de herder naar de kudde gaat. Oh jee, hoeveel liggen er nu weer bij? Nou, vanmorgen gelukkig geen één. Dus ik hoop dat het nu afgelopen is. Maar je weet het nooit. Het weer er nog. Het is droog vandaag en er is vrij veel zon. Het wordt 16 graden in Groningen tot 19 in Limburg. Alleen op de Wadden en in Friesland blijft het een paar graden koeler. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het nog wat langzaam rijden op de N9 Den Helder-Alkmaar...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 Dat wordt genoemd als een van de versoepelingen van de coronamaatregelen. Volgens brancheorganisatie In Retail kunnen de winkels prima open op 3 maart. De politiebonden roepen de leden op geen boetes meer uit te delen voor kleine overtredingen. Ze doen dat uit protest tegen het vastlopen van de CAO-besprekingen. Shell haalt zijn eigen groene doelen niet. De afgelopen vijf jaar investeerde Shell 3,2 miljard dollar... in het groene concernonderdeel New Energies. Maar daarmee bleef Shell onder het minst ambitieuze duurzame scenario. En het weer nog vrij zonnig en droog. Het wordt 11 graden op de Wadden tot bijna 20 graden in het zuiden. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a belly of tea. The winds blew up her bow, up down, oh below my bully boys blow. She had been two weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the wellerman comes, I bring my sugar and tea and rum. One day when the time is done, we'll take our leave and go. make out even more Someday the woman comes, I bring my sugar and tea and rum One day when the time is done, we'll take out even more came up and caught her Hands to the side, harping and fought When she dived two weeks from shore and down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the time is done, we'll take our leave and go. Take our leave and go.